Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Burgemeesters willen lange termijn coronaplannen. Er is nu te weinig perspectief en daar worden mensen moedeloos van, zeggen de burgemeesters van het Veiligheidsberaad. We kunnen niet van pakket naar pakket eh, blijven eh, gaan, want eh, je merkt gewoon de samenleving dat die dan, die doet het dan nog wel voor een groot deel, maar voor een groot deel ook niet. Of denkt zoiets van, nou ja, het zal wel. En als mensen zich massaal niet meer aan de coronaregels houden, is handhaven voor burgemeesters niet te doen. Als mensen niet overtuigd zijn dat we een aanpak hebben die hout snijdt, die de goede aanpak is en daar dus ook naar leven, ja, als ze dat niet doen, dan kunnen wij dat ook niet corrigeren als overheid. Zo werkt dat niet. Demissionair minister De Jonge en premier Rutte zeiden gisteren tijdens de persconferentie dat ze wel snappen dat mensen zich afvragen hoe lang het allemaal nog gaat duren. En dat het nieuwe kabinet moet bedenken hoe we gaan leren leven met het virus. Als je plannen hebt om te gaan skiën in Frankrijk, dan is het te hopen dat je op tijd je booster te pakken hebt. Want die wordt daar halverwege januari verplicht voor iedereen boven de 18 die een coronatoegangsbewijs wil. Correspondent Frank Renaud. Ook voor buitenlanders, voor toeristen die naar hier komen. Bijvoorbeeld als ze in de rij bij een museum staan of de skipistes op willen. Want dan moet je deze winter ook een coronapas laten zien in Frankrijk. Hè? Voor 65-plussers is de boosterprik vanaf nu al verplicht voor zo'n toegangsbewijs. Vandaag horen we meer over de plannen van het nieuwe kabinet. VVD, D66, CDA en ChristenUnie zetten vanochtend nog de laatste puntjes op de i. Waarschijnlijk presenteren ze hun regeerakkoord vanmiddag. De verwachting is dat de nieuwe ploeg ministers en staatssecretarissen volgende maand rond is. Het is aftellen naar kerst. Veel mensen zijn druk bezig om cadeaus, een outfit of een kerstdiner te fixen. Een OV-bedrijf in Berlijn heeft iets bedacht tegen kerststress. Kaartjes voor de bus of de metro zijn gemaakt van hennep en na het uitchecken kun je hem opeten. Dan hebben gedacht, waarom niet maar een hanfticket met hanföl, zonder irgendwelchen werkstof. Er zitten geen werkzame stoffen in, dus je wordt er niet high van. Het weer veel wolken. In het zuiden en midden kan het een beetje regenen. Het wordt niet koud, 9 of 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een hele lange file op de A27 van Almere naar Utrecht...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 Tijdens de persconferentie gisteravond zeiden hij en demissionair premier Rutte... dat het huidige pakket maatregelen, zoals de avondlockdown, wordt verlengd tot 14 januari. De coronapandemie heeft in de Verenigde Staten inmiddels aan meer dan 800.000 mensen het leven gekost, meldt de Johns Hopkins Universiteit. De VS heeft het hoogste aantal gemelde coronadoden ter wereld. De partijleiders van VVD, D66, CDA en ChristenUnie nemen vanochtend nog even het regeerakkoord door. Dan kunnen er nog kleine dingen worden aangepast. Vanmiddag presenteren ze het definitieve akkoord. Het weer, hier en daar wat regen. In het noorden kan even de zon doorbreken en het wordt zo'n 10 graden. I light a candle to our love. In love, our problems disappear. But all in all, we soon discover that one and one is all. till mind, they seem to slip away. And I know what's right, though I'm afraid I might keep wasting my best days. Never mind I could leave something today. Oh, I'd better do something today. Oh, I'd better do something today. I am going for a walk today.